Gert Kluk met het NOS-journaal. De Amerikaanse president begint mogelijk een totale handelsoorlog tegen China. In een interview met de zender CNBC dreigt Trump met nieuwe heffingen... die kunnen oplopen tot 500 miljard dollar. Dat zou erop neerkomen dat de VS alle Chinese producten gaat belasten. Er zijn al heffingen van kracht, maar die zijn een fractie van waar Trump nu mee dreigt. In het interview zegt de president dat Amerika lang genoeg bestolen is door China. Siemens Hengelo wordt overgenomen door VDL, onder meer eigenaar van Netcar in Born. Dat melden de vakbonden CNV en de Unie. Bij het bedrijf in Hengelo worden gasturbines en compressoren gemaakt. Er werken 600 mensen en gaan bij de overname geen vaste banen verloren. Eind vorig jaar maakte Siemens bekend dat de vestiging in Hengelo dicht moest... vanwege een wereldwijde reorganisatie. In het zuidoosten van Syrië zitten ongeveer 140.000 burgers klem... die door de gevechten van de laatste tijd geen kant op kunnen meldt de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Elders in Syrië is de situatie anders. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 750.000 Syriërs... die in eigen land op de vlucht waren, teruggekeerd naar gebieden... die weer onder controle staan van de Syrische regering. Afval dat op elf grote NS-stations gescheiden wordt ingezameld... gaat in de meeste gevallen uiteindelijk toch in één afvalcontainer. Volgens de NS loopt de gescheiden afvalinzameling spaak op praktische problemen en de hoge kosten. NS is met schoonmaak- en afvalbedrijven in gesprek om te kijken wat er beter kan. De Franse president Macron ontslaat een van zijn lijfwachten. De man had in mei bij een betoging een student met grof geweld tegen de grond gewerkt. Er zijn beelden van het incident waarop de lijfwacht goed herkenbaar is, ook al droeg hij een ME-helm. Macron lag onder vuur omdat de man nog steeds op zijn post zat. Het weer tamelijk zonnig, ook flinke stapelwolken. In het zuiden en zuidoosten vanmiddag kans op een onweersbui...